uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Ethiopië hebben onderzoekers beide zwarte dozen... van de neergestorte vlucht van Ethiopian Airlines gevonden. Daarmee kunnen ze, als het goed is, achterhalen... waardoor het vliegtuig is neergestort. Ook kunnen ze de stemmen van de piloten terugluisteren. Bij de crash van de Boeing 737 MAX 8 kwamen gisteren alle 157 inzittenden om het leven. Sindsdien is er twijfel over dat type toestel, omdat eerder ook zo'n toestel neerstortte in Indonesië. Luchtvaartmaatschappijen uit het land houden net als China en Ethiopië hun Boeings van dat type aan de grond. De onderhandelingen over de brexit zitten in een impasse, zegt Downing Street, het kantoor van de Britse premier mee. Dit weekende is er in Brussel opnieuw gesproken over aanpassing van het akkoord, maar dat heeft volgens de Britten niet geleid tot een doorbraak. De afspraken die premier May met Brussel maakte, werden in januari door het Lagerhuis weggestemd. Morgen is er in het parlement waarschijnlijk opnieuw een stemming. De onderhandelingen draaien vooral over aanpassing van de backstop, het openhouden van de Iers-Noord-Ierse grens. Presentator Rob Trip is tijdelijk niet te zien en te horen... in de televisie- en radioprogramma's van de NOS. Bij hem is onlangs prostaatkanker geconstateerd... en hij wordt hier de komende periode voor behandeld. Rob Trip is onder meer presentator van het NOS-journaal... en met het oog op morgen. Hij komt terug, maar weet nog niet wanneer. Steeds meer gemeenten verbieden evenementen waarbij ballonnen worden opgelaten. Het aantal gemeenten is in een jaar tijd ruim verdrievoudigd, blijkt uit onderzoek van de Stichting de Noordzee. Het plastic van de ballonnetjes is schadelijk voor het milieu. Vogels, vissen en zeezoogdieren eten de ballonnen op en raken verstrikt in de draden. Vorig jaar was er nog maar in 5% van de gemeenten een ballonverbod, nu is dat 17%.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 heb, dat heb jij met het internet gedaan. Vertel. Erg, hè? <clears throat> Want ik ben namelijk wel degene die hier alles mag ontvangen. Ja, ja, ja. En die ja, ja, nieuws ja, ja. jij, pikt gewoon, jij pikt gewoon alles van mij. Maar wat eh, ben jij stressbestendig, jongen? Want je bent al een half uur aan het worstelen. Dames en heren, luisteraars, welkom bij Zandvoort Lunch. Ja. Ruud is volkomen kalm. Ik dat je in control bent. <laughs> je klinkt volkomen kalm. Ja, ik ben helemaal volkomen kalm een en al technische tegenslag hier. Oh. Zou de storm ermee te maken hebben? Zou kunnen. Geen idee. Ik ben nog van de oude stempel en ik weet nog niet precies hoe alle internetwegen lopen. Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, we zien het wel. Ehm, <clears throat> voorlopig... Eh, ja, op mijn laptop eh, heb ik geen internet. En die valt steeds weg. Ik weet niet hoe het kan. Maar we zoeken het gedurende... In ieder geval, goedemiddag. Dit is Stand voor Lunch op deze maandag. Het is 11 maart. En eh, het is eh, onstuimig buiten. En eh, wij zijn ook zo langzamerhand een beetje onstuimig. Toch? Oh nee. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, heel goed verwoord, Ruud. Ja, we zijn heel onstuimig. Wij zijn, ja, ja, ja, ja. Sterke windstoten. <laughs> er zijn zeer sterke windstoten. Denk ik. Ik weet het niet, maar ik denk het. Houd u vast. Nou, ik kijk zo wel even. Eh, even zien, wat moet ik daar doen? Oh, dan moet ik ook nog... Eh, nou ja. Zo'n kalme muziekje. Kalme muziekje, terwijl er hier wordt geworsteld... om het programma aan u door te geven. Nou, zet jij maar even een leuk plaatje op. Jij hebt ook Spotify, dus... Eh, oh, dat mogen we niet zeggen. Ik, eh. zet, eh, ik zet nu een heel gezellig plaatje van iemand die vandaag jarig is. Oh, wie is ja, dat? Dat is Astor Piazzolla. Oh. Astor Piazzolla, de componist van dit voor ons allen nog ontroerende nummer... is vandaag jarig, dus we gaan maar eventjes naar hem luisteren. Oké. En dan kunnen we allemaal even tot rust komen. Diep inademen. Adem in. Adem in. Adem uit. Adiós, adiós, no, di, eh, adiós, no niño. No niño. Oh yeah, so was it. one, two, three. alles tegen. Dit is er een storm en dat zal wel te maken hebben met allerlei andere zaken. Maar in ieder geval doet er allemaal niet toe. We draaien en daar gaat het om. Eh, George Koymans. hij is jarig vandaag. Hij eh, is 71 eh, geworden. Hij is bijna net zo oud als ik zeg. Hoe is is nu? Hij is maar drie weken ouder dan ik, die George. Nou, geboren in Den Haag natuurlijk. En in 1961 begonnen met een bandje die dat eh, later de Golden Earrings zou worden. Ze kregen pas succes in 1965. Toen kwam hun eerste single Please Go Out. En ehm, nou ja, hoe het daarna verlopen is, dat weten we. De S verdween op een gegeven moment en het werd Golden Earring. En eh, nou ja, dat maakt het allemaal natuurlijk nog leuker. Goed, ehm, eens even kijken. Ehm, we gaan... Eh, nee joh, kom zeg. hé. We krijgen eens een bolero van Ravel. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Eh, de bedoeling is dat wij een nieuwe artiest in het licht krijgen. Ja. Artiest in het licht. Dat is dan weer wel de bedoeling. En eh, dat eh, liedje wat we gaan draaien, dat heet gewoon Don't Worry, Be Happy. Ja, dat is gewoon Don't Worry, Be Happy. Dus niet Golden Rings. Zie je, gaat van alles fout vandaag. Maar we blijven lachen. Want Bobby McFerrin is ook jarig vandaag. Nou...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 Bobby McFerrin. En hij, eh, volgens mij is hij jarig vandaag. Wacht, oh, wacht even, wacht even, wacht even. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hij is jarig. Een jariggenoot van mij. 11 maart 1950 in New York geboren. Amerikaans. En er staat het echt bij, a cappella zanger. Ja, dat, eh, dat is hij dus ook. Want hij doet alles in dit liedje doet hij, eh, zelf. En dat vind ik ontzettend knap. Ja. Alle stemmetjes die hij doet is, eh, is helemaal eigen werk. Hij schijnt beïnvloed te zijn door de jazzmuziek. Dat Bekend van zijn wereldwijde hit die wij zojuist horen. Don't Worry Be Happy. Alweer uit 1988. Ja, gaat hard. Komt uit de film Cocktail met Tom Cruise. Ja, dat was een leuke film trouwens. Ja, was, ja, ja, ja. ja, dat was een leuke film. Dat was een hele leuke 1988. film. 1988, jij bezoekt denk ik geregeld de bioscoop. Nee, ik kom er nooit. Maar ik kijk wel eens op, net, op Netflix. hey, we gaan naar het eh, nieuws. We gaan eens kijken wat er gebeurt is. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Gisteren vroegen veel bewoners van Zandvoort zich af... waar de urenlange knallen vandaan kwamen. Er was op het circuit Zandvoort de Uto Max Street Power Zandvoort... En deze races zorgden voor knallende uitlaten. Er waren geschokte reacties. Zandvoort gaat in samenwerking met politie, brandweer... Organiseert, wordt georganiseerd in Pluspunt een informatiebijeenkomst... over brand- en inbraakpreventie. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats 22 maart in het Pluspunt. U kunt u opgeven via 5740 330 Maandag 1 april in de blauwe tram. En dan kunt u zich opgeven via 3040700. Beide bijeenkomsten duren van 14 tot 16 uur en zijn gratis. Zandvoort gaat de meldplicht voor particuliere woningverhuur eh, beter controleren. Per 1 april is er een meldingsplicht wie zijn of haar woning verhuurt als bed and breakfast. De gemeente Zandvoort houdt vanaf dat moment strenger toezicht op de reeds geldende wetgeving. Want Zandvoort is aantrekkelijk en gastvrij... maar om een goede balans te houden tussen wonen, leven en toerisme... zijn regels opgesteld. Zo mag een particulier eh, per kalenderjaar zijn of haar woning... niet langer dan 120 dagen verhuren aan, aan toeristen. De verhuur moet, eh, voor de verhuur moet de hoofdbewoner wel zelf staan... ingeschreven bij de gemeente en er ook woonachtig zijn... Hij moet de rest van het jaar namelijk zelf in die woning wonen. De, de verhuurder is verantwoordelijk voor de gasten. Men kan bijvoorbeeld zorgen voor een gedragscode waaraan gasten zich moeten houden. Buren mogen aanspreken als zij hinder ervaren van de verhuur. En als de omwonenden er niet uitkomen met verhuurders... dan kunnen zij de overlast melden bij de gemeente. Eigenaren van tweede woningen mogen niet verhuren aan toeristen... als er niet aan eerder genoemde regels wordt voldaan. De gemeente gaat dus strenger handhaven... en bij een overtreding van de regels kan er direct de boete worden opgelegd... tot maximaal 20.000 euro. Als u bezig bent met verhuur of plannen hebt en u wil er meer over lezen... kijk op https www.zandvoort.nl eh, schuine streep inwoners streepje en ondernemers. Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart van dit jaar... samen met duizenden organisaties in het land weer NL Doet. Dat is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet zet vrijwilligers eh, aan het werk... en ook het Oranje Fonds eh, doet daaraan in Zandvoort. Meedoen zijn onder andere Scouting Scalamaris, Willebor Broders... het Stichting Kinderdagverblijf, Pluk en de Kerk.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 De harde wind die gisteren al over de provincie trok... gaat zich in de loop van de ochtend verder doorzetten. Er kunnen daaruit windstoten ontstaan van bijna 80 km per uur. En het KNMI heeft dan ook voor heel Nederland code geel afgegeven. De weersverwachting kan gevolgen hebben voor het verkeer. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten extra alert te zijn als ze de weg op gaan. Vooral lege vrachtwagens, bakwagens en caravans kunnen hinder ondervinden. Voor hoeven automobilisten geen rekening te houden met lange files... want de weg is nog rustig. Dit was het weer van eh, weerman Jan Visser. Hij vermeldt er nog aan toe dat vanmiddag mogelijk langs de kust werkelijk storm kan ontstaan. Het kan daar behoorlijk tekeer gaan. Wij nemen dat ter harte. Het was het weer.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 下雨。 En dat zou het dan moeten gaan doen voor Nederland. Dat wordt hem dan voor Nederland. Ik ben benieuwd. Ja. Wat denk jij? Geen idee, want ik heb al zo lang geen idee meer. Dus ik durf er ook niks meer over te zeggen. Waarom niet? Nee, ik weet het niet. Het Songfestival heeft merkwaardig... We hebben eerst een hele tijd gehad dat al die Balkanlanden... elkaar enorm richting winst stuurden. En ik heb er nu geen idee meer van. Ik vind het geen beslist, geen slecht nummer. Het lijkt wel of er waanzinnig over nagedacht is... wat allemaal nodig is om een songfestival te winnen. En dan nog heb ik er geen idee van. Eh, ik vind het een 13 in dozijn dingetje. Ja, ik vind het echt... Eh, ik, ik, hoor, uh, ik hoor Birds, ik hoor Home van Doten. En, eh, Al die aspecten die, die, die, die de afgelopen jaren het bijna haalden... die zijn ook in dit nummer opgenomen. Dat wat, wat, ik, wat ik altijd zo merkwaardig vind... dat, dat Birds bijvoorbeeld kwam van ja. Anouk. Ik zag dat toevallig gisteren in... zat ik even mijn herinnering op Facebook te kijken. En dan krijg je dat ook langs. Hè, want, ja. nou, ik, had er toen commentaren dat de jongens als Albert Verlinde en al die DJ's... Nou, die vonden het maar niks. En dat, was, eh, dat zou het nooit redden. En dat werd negende. Eh, daarna kwam, kwam eh, die, die uh, Douwe Bob, geloof ik, of zo. En toen, zeiden ze ook weer, nou, weet je wel. En nou zijn de DJ's zijn enthousiast over dit nummer, dus dan zal het wel niks worden. <laughs> ja, ik, ik, heb altijd zoiets, als die zogenaamde deskundigen wat vinden, dan wordt het meestal niks. Nee, nou ik heb het idee dat dit heel interessant in elkaar zit, getimmerd. Zoals ook wel vaak met heekjes gebeurt. Ja, het, het is, het is mooi, maar het, is geen slecht nummer. Maar ik heb, ik heb eh, bij elke passage heb ik toch het idee van... oh, nou hoor ik Home en nou hoor ik Birds. en nou hoor ik, waar doet het eh, me aan denken? Ja, eh, waar heb ik hem meer gehoord? Ja. Maar goed, het is een jonge gast. Het is een, een, een, niet ervaren artiest. Dat schijnt tegenwoordig nodig te zijn. Want we hebben natuurlijk wat kanjers gehad de afgelopen jaren. In de vorm van Anouk en Douwe Bob en O'Gene en, uh, en Waylon. Carmen Limits. Ja. En, en, de Carmen Limits, dat was dan daar, was ook zoveel kritiek op. Hè? Dat vonden ze ook maar niks. Een country liedje, nou dat zou niks worden. Nou, dat werd twee. Eh, ik, ik, weet het niet. Ik, ik, durf er geen, geen enkele eh, voorspelling meer op, eh, op los te laten. Oh, jij dus ook niet. Nee. gek is dat. Hè? Ja. ja ik heb hem eigenlijk gekozen om, gewoon, om er ook even aan te wennen. Want doordat het inderdaad aan zoveel dingen doet denken... weet ik ook helemaal niet wat ik ervan vind. Nog niet. Nou. <laughs> we hebben het gehoord. En eh, we hebben het gehoord. En we zullen hem nog wel vaker horen, denk ik, hier bij uh, Die kans. Die ik wens die eh, jongen heel veel succes. Ik ook. Ik vind het geweldig. het is een leuke knaap en hij, kan, hij kan zingen. Dat is een ding wat... Dat is wel gelukt. Dat is een ding wat absoluut zeker is. Ja. Dus laten we daar dan maar van uitgaan. Toch? We gaan er gewoon weer voor. We gaan er gewoon weer voor. We gaan er weer voor zitten. Zo is dat. <laughs> Jij weet nooit wie dit is. Nee. Nou, je zou dit niet verwachten van deze dame. Het is namelijk Nina Hagen. Die is ook jarig vandaag. Ja, ook jarig, Nina. Hoogstand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Je zou dat niet vanaf verwachten, hè, zulke soort liedjes, toch? Hè? Wat zei je nou? Komisch lied. Ja, een heel komisch, lied. Ja, het is, het is een dame die natuurlijk bekend is geworden van, uh, van onbeschrijbelijk, weiblich en dat soort dingen. maar ik denk, nou, dat zal ik, eh, dat zal ik jullie maar niet aandoen. Ik kon het trouwens ook niet vinden zo gauw, maar goed. <laughs> ik denk, dat zal ik jullie maar niet aandoen. Maar ik, vond, ik zat hier af te luisteren gisteravond. Ik denk, god, wat een, wat een grappig nummer eigenlijk. Eh, en dat voor Nina Hagen, die vandaag jarig is. Goed, nou, van harte gefeliciteerd dus. En eh, Nina Hagen, en zij is ook jarig. Ik weet niet precies waar. Ik heb, die, ik heb zoveel dingen om, om handen nou, dat ik even Zij is eh, eh, van 1955, dus zij is vijf jaar jonger dan ik. Zij wordt 64. Zo, nou, ben ik ben toch weer blij dat ik jou heb. Ja, joh. ja, ik, moet, ik, moet, ik zit nu met drie apparaten muziek te maken. <laughs> Wacht. Vanwege de, eh, mijn eh, laptop die doet niet wat ik wil. Nou, oké, okay, uh, eh, daar gaan we niet over klagen verder. We gaan gewoon lekker door. Want het gaat nog steeds goed. Hoppa! Artiest in het licht. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi. Je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout écrit dehors comme d'habitude j'ai froid. Je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. encore rentrer comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. habitude. Zo heet het eigenlijk echt. En wij kennen het natuurlijk voor het grootste deel. Ik denk dat 98% van de mensen het alleen niet onder die titel kennen. Maar wel onder de titel waardoor eh, Frank Sinatra er bijvoorbeeld een hit mee had. En nog zoveel anderen. Uh, My Way. want dat was het natuurlijk. Het gewoon, ja. Wist je dat niet? Ja, ik heb het gehoord. Ja, maar ik wist helemaal niet dat dat van oorsprong... Eh, ja, het is een oorspronkelijk Frans nummer. Claude François schreef het. En oh. het is, eh, ik weet niet alleen niet of het nou vandaag zijn geboorte of sterfdag is... maar in ieder geval, eh, Claude François, die schreef het. Hij is geloof ik in 1971 al overleden. Is niet oud geworden, die man. maar hij heeft er natuurlijk uh, postuum wel een knijter van een hit mee gehad. Want Paul Anka was verantwoordelijk voor, voor een Engelse tekst op dit nummer. En die eh, schreef dus gewoon My Way. En ja, eh, toen begon het, hè. Eh, ik denk dat elke zichzelf een beetje respecterende <laughs> artiest... waaronder de echt, echt meest afschuwelijke C-artiesten... dit nummer wel gezongen hebben. Op al of niet op verschrikkelijke manier of hele goede manier. En nou, de standaardversie is natuurlijk die van Frank Sinatra. Maar ook bijvoorbeeld Herman Brood heeft er een prachtige versie. Een echt prachtige versie van gemaakt. Heel klein en typisch Herman. Dus eh, dat, eh, dat is ook wel heel erg leuk. Maar in ieder geval, het, het, eh, het is een zeer bekend geworden, nummer geworden... maar alleen niet onder de, de, Franse titel, denk ik. Nee. Had jij nog wat formaat, informatie? Ik heb gezien dat een man was geboren, Claude François... was geboren in Egypte. Oh. Zijn vader was M.E., een Fransman. Die werkte, nou enzovoort, enzovoort. Hier staat als ehm, sterfdatum Parijs 1978. Oh, toch. Dus oud is de man niet geworden. Klo Klo. Klo Klo. Was zijn bijnaam. Ja. Nou, het is toch niet te geloven. hey, eh, we hadden het straks, eh, eh, we hadden het straks over, ehm, over a cappella, hè? Ja. Uh, met, met dat figuur van Bobby ja? Fern. Hier heb ik, ook, ik heb hier ook nog weer zoiets. Dat is ook zo mooi. A cappella? A cappella. Moet je Is ook a cappella. Only You. listening to the words that you say, getting harder to Only You heet het liedje. En de groep heet The Flying Pickets. En het komt van een album dat heet Lost Boys. En dat is ook a cappella. Ja. Mooi. Mooi, hè? Ja, dat, dat vond ik nou dus ook. hebben mooi gezongen. Ja, ja is prachtig hebben ze gezongen. Dat zijn echt mooie zangers, zijn dat. Ja, heerlijk. En we gaan vrolijk door tot het NOS Journaal van 1 uur. Crimson flames tied through my ears, rolling high in mighty traps. Dit is America. Pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. My back pages. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow.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 book from my skull I dreamed Romantic flanks of musketeers Foundation deep somehow Ah, but I was so much older a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach fear.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 was een hele verrassende versie van eh, dit prachtige werkje van eh, Bob Dylan. Eh, My Back Pages, dat we natuurlijk ook kennen, de uitvoering van de Birds. hey, we gaan naar het nieuws het nieuw weer van 1 uur. En daarna gaan we vrolijk weer verder. Dus ik zou zeggen, tot zo.